Mark Hokken met het NOS-journaal. De geplande bezuinigingen op de verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg gaan niet door. Het kabinet wilde vanaf volgend jaar een half miljard besparen op de langdurige zorg. Zorgaanbieders waarschuwden voor ontslagen, langere wachtlijsten en gedwongen sluiting van tehuizen. Nu zegt staatssecretaris Van Rijn dat er in de zorg al veel is veranderd... en dat de sector nu klaar is voor de toekomst. In Eindhoven kunnen huurders korting krijgen als ze helpen bij de integratie van vluchtelingen. De korting kan oplopen tot 100 euro per maand, meldt Omroep Brabant. Woningcorporatie Trudeau zit achter de actie. De corporatie zegt dat iedereen er baat bij heeft als de integratie van vreemdelingen goed verloopt. Op de Noordzee is een sportduiker uit Zuidwolde overleden. De vrouw van 64 dook met andere watersporters naar een scheepswrak 75 kilometer uit de kust van IJmuiden. Toen ze boven kwam, werd ze onwel en overleed. Afgelopen zaterdag overleed een sportduiker in het Gevelingenmeer. Gisteren werd zijn lichaam gevonden. Twee Britse voetbalfans zijn veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de voetbalrellen in Marseille. De een moet twee maanden de cel in, de ander drie. In totaal staan zes Britten, drie Fransen en een Oostenrijker terecht. Bij de rellen afgelopen week raakten 35 mensen gewond. CNV-vakmensen roept busbedrijven, gemeenten en politie op om gezamenlijk op te treden tegen stenengooiers. Het komt steeds vaker voor dat stads- en streekbussen door jongeren worden bekogeld. CNV-vakmensen spreekt van een bizar soort vandalisme en wil niet dat de daders wegkomen met een waarschuwing of een taakstraf. Spanje heeft zijn eerste wedstrijd op het EK gewonnen. In de slotfase maakte Piqué het enige doelpunt van de wedstrijd. Over een uur speelt Ierland tegen Zweden. Vanavond om 9 uur is Italië-België. Het weer in de loop van de avond minder buien, vannacht kans op mist. Morgen opnieuw buien met kans op onweer, het wordt een graad of 19. Namorgen verandert er weinig, pas in het weekend wordt het droger. Wel blijft er veel bewolking, waardoor het nog niet veel warmer wordt. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De spits verloopt redelijk normaal, wel zijn er wat aanrijdingen gebeurd... mede daardoor veel vertraging rond Amsterdam op de A9. Amstelveen richting Alkmaar staat het verkeer hartstikke stil... tussen knopend Raasdorp en Beverwijk gedurende 11 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Eh, het zal niet al te lang meer duren voordat er één rijstrook weer vrijkomt. Op de A10 ring Zuid richting Den Haag bij Buitenveldert... 4 kilometer file door een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht richting Den Haag 15 kilometer langzaam rijden tussen Nieuwegein en Nieuwebrug. Er is één rijstrook dicht door een ongeluk. Op de A15 Gorkum richting Rot eh, sorry, Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht Oost 9 kilometer file. A20 hoek van Holland richting Gouda 7 kilometer door een ongeluk tussen Rotterdam Prins Alexander eh, en Knoop het Gouwen.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 And I never forget face, if I'm living my own, I have my days. And let's face the fact here, it's you brighter day. Sun coming to shine on the occasion. A sophisticated lady. Oh, van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.